start. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het verlagen van Nederlandse uitkeringen voor mensen in Marokko gaat voorlopig niet door. Het overleg daarover tussen Nederland en Marokko is op het laatste moment stuk gelopen. In september leken beide landen het eens. Maar volgens minister Ascher stellen de Marokkanen ineens nieuwe voorwaarden. Het was de bedoeling dat de verlaging van de uitkeringen op 1 januari in zou gaan. Minister Ascher betreurt het mislukte overleg en schrijft aan de Tweede Kamer dat hij nog altijd een akkoord met Marokko wil bereiken. De ondernemingsraad van de noodleidende thuiszorgorganisatie TSN roept de Tweede Kamer op meer begrip te hebben voor TSN. Volgens de OR wordt de schuld van het dreigende faillissement te gemakkelijk bij het bedrijf zelf gelegd. Terwijl TSN juist zou moeten worden geprezen omdat het veel mensen in vaste dienst heeft. Daardoor hebben werknemers het gevoel dat er rekening met ze wordt gehouden, schrijft de ondernemingsraad. De Tweede Kamer vergadert donderdag over TSN en de toekomst van de thuiszorg. Omroep Poont mocht een Syrische vluchteling niet on laten interviewen door een verslaggeefster die zich voordeed als studenten, oordeelt de rechtbank in Amsterdam. Ook zijn de uitspraken van de man uit zijn verband gerukt. De Syriër eiste eerherstel omdat de omroep suggereerde dat hij op zoek was naar seks. Poont moet 2500 euro schadevergoeding betalen. De omroep gaat in hoger beroep. De bierfiets gaat mogelijk verdwijnen uit een groot deel van de Amsterdamse binnenstad. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het stadsbestuur... wordt de toeristische attractie in de lente verboden. Sinds april gelden er al strengere eisen voor bierfietsrijders... die onder meer veel geluidsoverlast veroorzaken. Volgens, het, volgens Amsterdam gaat het nog te vaak mis... en daarom wil het stadsbestuur een verbod. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking... en op steeds meer plaatsen regen. Vannacht droge periode en minima rond de 10 graden... Morgen vroeg nog wat buien en het wordt morgen 10 tot 14 graden. Dit was het NWS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files lossen nu snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog wel veel vertraging. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 13 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Op de A6 Muiden richting Lelystad voor Amelie Poort nog 2 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Knoop het Holendrecht en Aalsmeer 7 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Diemen voor Knoop Diemen 6. Op de ring van Amsterdam tussen Knoop het Nieuwe Meer en Knoop het Watergraasmeer richting Almere 8 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Knoop het Eemnes en Beeldhoven 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.